De plaats is nu leeg naast mij. Daar komt niemand anders dan jij. Ik voel het verlangen naar jou telkens weer. Het is zo stil nu, jij bent er niet meer de plaats aan mijn zij blijft vrij. Want nog is niet alles voorbij. Misschien ben je eenzaam en kom je weer gauw. De plaats aan mijn zij blijft voor jou. Waarom mis ik elke dag de klank van jouw vrolijke lach? Vergeet wat gebeurd is en kom toch weer gauw. De plaats aan mijn zij blijft voor jou de plaats aan mijn zij blijft voor jou.